Mark Hokker met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft voor het eerst iemand een gebiedsverbod opgelegd... omdat hij op een dodenlijst staat. Als hij het gebied toch betreedt, wordt hij opgepakt. Politiechef Albersberg zegt dat dat niet is om de man zelf te beschermen... maar om te voorkomen dat omstanders in een kogelregen terechtkomen. Marokko verbreekt voorlopig alle contacten met de Europese Unie... De regering is kwaad dat het landbouwhandelsakkoord tussen Marokko en de EU nietig is verklaard. Het Hof van Justitie heeft dat gedaan omdat onduidelijk is of de opbrengsten van grondstoffen uit de westelijke Sahara ten goede komen aan de lokale bevolking. Onafhankelijkheidsbeweging Polisario had daarover in 2012 een zaak aangespannen. Er komt geen verbod op het salafisme, een orthodoxe stroming binnen de islam. Het kabinet wil wel dat grensoverschrijdend gedrag van salafistische organisaties wordt aangepakt. Minister Ascher schrijft in een brief aan de Kamer dat de huidige regels voldoende mogelijkheden bieden om extremisme aan te pakken. Onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen gevonden dat het Zika-virus ernstige hersenafwijkingen kan veroorzaken bij ongeboren baby's. Het virus werd aangetroffen in de hersenen van een doodgeboren baby met hersenafwijkingen. Volgens deskundigen zijn de aanwijzingen steeds sterker, maar is er nog geen onomstotelijk bewijs. Na een jarenlange discussie wordt het nu ook in Italië mogelijk voor homo's en lesbiennes om geregistreerd samen te leven. Italië is een van de laatste West-Europese landen die dit toestaat. De Italiaanse homowet gaat veel minder ver dan premier Renzi eerst had beloofd. Zo heeft hij de mogelijkheid geschrapt voor koppels om het kind van hun partner te adopteren... om de wet erdoor te krijgen. Het weer aan de kust nog kans op een winterse bui. Verder opklaringen en landinwaarts wat nevel of mist. Minima tussen 0 en min 4 graden. Het kan ook glad worden. Overdag geregeld zon en vrijwel droog. En met weinig wind wordt het een graad of 6. Dit was het NOS.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 bij Peaceful Radio Show 1153 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje, 15 tracks, eh, nieuwheidsmuziek iets muziek te gaan. En we gaan eh, luisteren naar een eh, nieuwe cd voor dit programma. De cd heet Excellentia en het komt van mevrouw Seumar. Ehm, ik spreek het maar op zijn Hollands uit, maar ja, deze mevrouw die wordt in ieder geval op het cd-boekje helemaal de hemel ingeschreven. Um, en ze is ook geen vreemde voor dit programma. Goed, ga er lekker voor zitten. Ontspan. Van niet in slaap. En geniet van dit unieke radioprogramma peacefulradio.eu. amor fecundar o chão. deste rio, venha nos molhar, seu frescor venha banhar nosso amor, fecundar o chão de vida.

Thank you. Watu wetini serait-il sadala kunjalo asikazali nothuli wa muhambeli